Hij spreekt van een waardeloze maatschappelijke tendens. Grapperhaus vindt ook dat ouders kinderen op hun gedrag moeten aanspreken. Bij geweld tegen hulpverleners eist het Openbaar Ministerie nu al twee keer zo zware straffen. Kankerpatiënte Adrian Cullen, die streed met het UMC Utrecht over openheid rond medische fouten, is overleden. Bij Cullen werd in 2011 vastgesteld dat ze mogelijk baarmoederhalskanker had, maar het nieuws bereikte haar en haar arts pas twee jaar later. Toen was de kanker al uitgezaaid. Cullen hekelde de zwijgzame en onpersoonlijke houding van UMC en artsen. En later gaf ze samen met haar behandelend artsen een lezing over medische fouten in het UMC. Adrian Cullen was 58 jaar. De democratische senator Elizabeth Warren heeft zich als eerste serieuze kandidaat gemeld voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2020. De 69-jarige Warren is een invloedrijke politicus uit de linkervleugel van de Democratische Partij. Ze staat bekend om haar kritische houding ten opzichte van grote banken en corporaties. En ook laat ze zich geregeld negatief uit over president Trump. In 2016 noemde ze Trump een geldwolf die wordt gedreven door hebzucht en haat. Een Turks tv-station heeft nieuwe beelden uitgezonden over de zaak Khashoggi. Er zou te zien zijn dat stoffelijke resten van de vermoorde journalist... de ambtswoning van de Saoedische consul-generaal in Istanbul worden binnengebracht. Op beelden staan mannen met vijf koffers... waarin delen van het lichaam zouden zitten. Khashoggi, columnist van de Washington Post... was een criticus van de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman. Hij werd op 2 oktober vermoord. Het weer vanavond bewolkt ook tijdens de jaarwisseling... en plaatselijk wat motregen.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 Ik wil er de tweede uur graag mee beginnen. Well, I got no bags and baggage to slow me down. see that love light in her eyes. I'm a hood and a holler away from paradise. Traveling light, traveling light. I just can't wait to be with my baby tonight. full of dreams, a heart full of love. They weigh nothing at all. Soon I'm gonna see that love light in her eyes. I'm just round the corner from paradise.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 En de rubrieken De Sterren van Toen en Getipt voor de Top. Natuurlijk ook aandacht voor de cover van de week, I'm Not Lisa. Crossroads, dit is het favoriete album van de maand. Rolling Stone heeft Whitey Morgan omschreven als een Waylon Jennings volgeling. Hij blijft dicht bij het geluid en het onderwerp van klassieke outlaw-artiesten zoals Waylon Jennings, Merle Haggard en David Allen Coe. Whitey Morgan is klaar om dit versleten genre country naar de volgende generatie te leiden. Crossroads met de act van de maand. Dat was Whitey Morgan met What Am I Supposed To Do? Nu is het de beurt aan de act van de maand, de Mavericks. Met All You Ever Do Is Bring Me Down. Op accordeon hoor je niemand minder dan Flaco Jiménez. Tot op heden is Dance the Night Away hun enige hit in België en Nederland. En daar sluit ik dit blokje mee af. De muziek van Mary Marichek wordt omschreven als bluegrass en gospelsongs, die de schoonheid van het boerenleven vastleggen. Normaliter ben ik niet zo van de bluegrass, maar voor Rocking the Cradle maak ik graag een uitzondering. Nathan Carter in het eerste uur heb ik opnieuw bezoek het Ierland. Nu is het de beurt aan Jackie Sharkey, die in de huid van Jesse Coulter kruipt. De cover van deze week. Got a Problem is afkomstig van Luke Combs' debuutalbum This One's For You. Hij timmert stevig aan de weg en hem wordt een grote toekomst toegedicht. This is my kind of town This is my kind of place I wouldn't mind hanging around For more than just a couple days I got a 12th floor at the bar downstairs. But all I can think about is home. I got my new boots covered in red dirt. I don't mess with Texas t-shirt. presenteert De Sterren van Toen. We gaan terug naar het verleden met een blokje van drie songs. Oneerbiedig zouden we de rubriek Sterren van Toen het Country Kerkhof kunnen noemen. De rubriek bevat namelijk songs van acts die niet meer onder ons zijn of niet meer bestaan. Roy Clark overleed vorige maand en daarom krijgt hij een gedenksteen in deze rubriek. In 1962 werd Roy Clark door Capitol Records gecontracteerd. Een jaar later lukte het hem om met zijn popgeoriënteerde single Tips of My Fingers een top 10 hit te scoren. I reached out my arms and I touched you with soft words. I whispered your name. but that was as close as I came. My eyes had a vision of sweet love, yielding beneath my command. I had your love on the tips of my fingers, but I let it slip right through my hand. looking, and I should have known from the start that it's a long, long way from the tips of my fingers to the love hidden deep in your heart. but I let you slip right through my hands. Yes, I let you slip right through my hands. In 1968 stapte hij over naar Dot Records. Hij publiceerde talrijke albums en singles en werd met prijzen overladen. Een van zijn grote hits bij Dot was I Never Pick Cotton in 1971. Zijn eerste nummer 1 hit in de country charts had hij met de single Come Live With Me in 1973. I never picked cotton But my mother did and my brother did and my sister did and my daddy died young working in the coal mine. When I was just a baby, too little for a cotton sack, I played in the dirt while the others worked till they couldn't straighten up their backs. And I made myself a promise when I was big enough to run that I'd never stay a single day in that Oklahoma sun. And I never pick cotton my mother did and my brother did and my sister did and my daddy died young working in a coal mine. Folks said I grew up early and that the farm couldn't hold me then. So I stole ten bucks in a pickup truck and I never went back again. Then it was fast cars and whiskey, long-haired girls and fun. I had everything that money could bring, and I took it all with a gun, but I never picked cotton. But my mother did, and my brother did, and my sister did, and my daddy died young, working in a coal mine. It was Saturday night in Memphis when a redneck grabbed my shirt and we said, go back to your cotton sack. I left him dying in the dirt. And they'll take me in the morning to the gallows just outside. And in the time I've got, there ain't a hell of a lot that I can look back on with pride. But I never pick cotton. Like my mother did, and my brother did, and my sister did, and I'll never die young.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 Be mate to me. Be fate to me be mine. heart of me, the heart of me, be mine. Het verleden ligt achter ons, nu weer naar het heden. Darby Sparkman is na de middelbare school naar het stadje Lubbock in het westen van Texas getogen om haar droom als songwriter waar te maken. Dankzij Drink With Jones blijkt wel dat haar muziek diep in het klassieke country genre wortelt. Samen met een vleugje blues en southern rock. gotta walk Love Country Music is een vrolijk, uptempo nummer. Relaties veranderen mensen. En vaak merk je dat je verandert voor die ander. Met dit nummer wil je opstaan, iemand pakken en dansen. Deze track en deze teksten zorgen ervoor dat je wil dansen. Tot ziens country muziek, zeg hallo tegen rock roll. Adam Wakefield is de vertolker. 1, 2, 3, 4. She loved country music, and all she wants is rock and roll. Should have seen us on the dance floor, toe to toe, do do. Don't know where I went wrong, but that girl's gone out of control. She loved country music, and all she wants is rock and roll. goes on, gospel songs. I'd strum a couple chords on my guitar, she'd sing along. Now she stays out all night long, Lord knows where she goes. She loves country music, now all she wants is rock and roll. first one in the pew. The last one left, shaking hands with folks when church was through. She used to lead the choir, but I guess those hymns were just too slow. She loved country music, all she wanted one is Getipt voor de top. Zoals gebruikelijk heb ik ook weer een paar eigen tiptoppers. Op de eerste plaats is daar Josh Turner met I Pray My Way Out of Trouble. En vervolgens luisteren we naar Break Up in the End met Cole Swindle in de hoofdrol. is wrapped up in troubles, and my heart gets so heavy too. Sometimes when I sink so low, I touch my me say you're drinking? What's your name? I still kiss you by the shuffleboard. Last call at 2 a.m. Even though we break up in the end, I'd introduce you to my mom and dad. Say, I think I love her when you leave that room. I still not take their advice I say you're moving in, even though we break up in the end. Even still play my favorite song in your car. Let you love me to it till it felt like ours. Now all I hear is you and it, but I still let you ruin it, even though we break up. had one too many tonight You're just calling cause you're lonely, that's okay But you know if you come over I can't not let you in Even though we'll break up in the end I do it over and over Again and again Even though we break up in the end. Met Henk Kokkerin zorg ik voor een blij afscheid. Misschien is dit wel omdat ik er over een week gewoon weer ben. Tot volgende week. Dag. We tried and failed, so let's take inventory. You'd rather be someplace else, so had I. it's a happy ending story. Let's wise up and have a happy goodbye. I'd like to see you smile again, even if it's not me. That certain glow should never leave your eyes. to make each other happy again. Let's wise up and have a happy goodbye. honey we both should be promoting. Let's wise up and have a happy goodbye. each other happy again. Let's wise up and have a happy goodbye. is warm and tender. ZFM wenst jullie allemaal fijne dagen en...